ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In Amerika wordt nog altijd gezocht naar de moordenaar van Charlie Kirk. Hij was een bekende politieke vlogger uit het hoekje van president Trump. Hij had miljoenen volgers. Gisteravond werd hij doodgeschoten tijdens een bijeenkomst in Utah... terwijl hij op het podium stond. Dit meisje stond op een paar meter afstand en zag alles gebeuren. Ik wil je waarschuwen, haar verhaal is behoorlijk heftig. You just hear the gunshot and... You... sorry. <laughs> You like you just see his neck just like open up and there's just like so much blood <laughs> that just came out. It, <laughs> it was horrible. And all I'm saying is, please God, please God, please God, because I don't want to die. I don't want anybody else to die. And I, I think I just saw a guy die, you know. President Trump heeft al gereageerd op de dood van Kirk. Hij noemt hem een patriot en een inspirerend figuur. De vlaggen op het Witte Huis hangen de komende dagen half stok. Veel mensen zijn er vorig jaar financieel behoorlijk op vooruit gegaan. Het CBS kijkt altijd naar de doorsnee huishoudens. Dat doorsnee huishouden had 3,6 meer te besteden dan een jaar eerder. Dat was de grootste stijging in bijna 25 jaar tijd. Het kwam vooral doordat de lonen flink stegen. cao's kwamen gemiddeld uit op een plus van 6,8 Dat is veel hoger dan de inflatie. Nederland komt toch met een importverbod op spullen uit illegale Israëlische nederzettingen. Een paar weken geleden sneuvelde het demissionaire kabinet daarop... omdat VVD en BBB het niet zagen zitten. Zij wilden het via de EU doen. Nu zijn ze dus toch van gedachten veranderd. Demissionair minister Van Wil zegt dat hij het zo snel mogelijk gaat regelen. ook in België gaat het over de veiligheid van vrouwen. Na de dood van Lisa uit Apkoude maken ze zich zorgen. Ze hebben daar een minister van gelijke kansen. Die laat uitzoeken of het legaliseren van pepperspray een goed idee zou zijn. Als vandaag drie op de tien vrouwen met deodorant... zelfs een suikerklontje dat blijkbaar heel scherp is... een mesje aan de sleutels, pepperspray rondlopen... dan wil ik dat wel begrijpen en dan wil ik daar wel iets mee doen. En dan vraag ik daar een onderzoek naar om te begrijpen... of dat het veiligheidsgevoel kan verhogen. Als alternatief kijken ze naar smurferspray. Daarmee spuit je een kleurstof die een paar dagen blijft plakken. Dat spul is in Nederland al legaal. En het weer nog. De dag begint op veel plekken droog met af en toe wat zon. Later zijn er pittige buien met kans op onweer en hagel. Naar de kust kan het ook flink waaien. Het is een graad of 19. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland is een ongeluk gebeurd op de A1 in Amsterdam. Tussen Hilversum Noord en Muiden heb je een half uur vertraging. Er staat 13 kilometer. De weg is wel weer vrijgegeven. A8 naar Amsterdam voor het Koenplein een kwartier extra. En de A9 Alkmaar Amstelveen Tussen Heemskerk en het Rotterpolderplein ook een half uur vertraging door een ongeluk.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 Goes up your back and then down your spine, and when it hits your head. Okay, then back to base heads down you Just won at the Special Olympics. I got the root box of the back of a spaceship. So sick, I just had to take it. The R U D E B O X. Up your jack, see you split your gex. Sing a song of Semtex. Semtex. Pocket full of Durex. Durex. Body full of Mandrax. Are we gonna have sex? Yes. See you where your knees suck. Oh. Back to the root box. Got this double fantasy where we just never stop. I got one design and that's to funk Know on my mind, there's only one thing you will find. I got one design, and that's to bump it till you drop. Roof box. To the roof box. Cause you so nasty. Roof box. Shake your roof box. Why you so nasty? Roof box. To the roof box. Cause you so nasty. Roof box. Shake your roof box. Why you so nasty? Okay, then back to spaceship. Take both pills. Fuck the matrix. Jack those jills. Shaky playtex. Rock free stripes. Not the A-sex. A-D-I-D-A-S. Old school, cause it's the best. Yes. TK Maxx costs less. Yes. Jackson looks a mess. Less. Okay, then what to do? If you try to jack me, I'll root box you. Uh-huh. If you root box me, I'll root box your whole crew. Cause it's what I do, ain't that right, boo? True. I'll ride with you if you can get me to the border. Cause the sheriff's after me for what I did do. His daughter, I did it like this. You did it like that. I love it when you double clap, clap. Got this double fantasy where we just never stop. I got one design and that's to funk you to the top only one thing you will find. I got one design and that's to bump until you drop. Roof to the roof box. Cause you so nasty. Roof box. Shake box. Why you so nasty? Roof to the roof box. Cause you so nasty. Roof box. Shake box. Why you so nasty? then check the timeline. Make your body shake like you stood on a landmine. Call me on my mobile, not the landline. And jack the mainline at the same time. Okay, this is what we do. Got a jam so fresh, it's nice for you. Okay, give it what you got and dilate. Oh, wait for the bass to drop. Okay then, what's the fracas? Grab your card and your lead hat and the bus pass. You don't sweat much. For a fat lass, grab your root box, cause your box is righteous. Okay, but I'm much to show. I got high speed dubbing on my stereo. stereo. all the tunes in the box of the cheerio. cheerio. I know I told you before, did you hear me? Did you hear me though? Got this double fantasy where we just never stop. I got one design and that's to funk you to the top. Know what's on my mind, it's only one thing you will find. I got one design and that's to bump you drop. Roof box. the roof so nasty. Roof box. roof box. Why you so nasty? Roof box. the roof you so nasty.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 Die werd doodgeschoten tijdens een bijeenkomst op een universiteitscampus in de staat Utah. De koopkracht van veel Nederlanders is vorig jaar flink toegenomen. Dat kwam vooral door de gestegen salarissen. Een doorsnee huishouden ging er 3,6 op vooruit, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Door een lekkage in België heeft een deel van Oost-Brabant vanochtend last van een gaslucht. Er is geen gevaar, want het gaat niet daadwerkelijk om gas... maar om de geurstof die voor de veiligheid aan aardgas wordt toegevoegd... zodat mensen het kunnen ruiken.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 Plus we hit it off at first sight, like love jones, bitch. Mini zones, baby, lover, yo, hate it all. From prissy women to women that's overshadowed, but you know the ruby, living it up. ain't got all of y'all giving it up. I like little ooh, baby, how cute are you? With a body that rides on sexual, I got a stick, I ride right next to you, doing donuts and guts, then I open it up. just want you next to me. Your whole vibe's like a sign in ecstasy. This ain't nothing but an ink thing, baby. I know the world is going crazy. I want to feel your passion. Come when you act, laugh when you cry, cry when you laugh. But it ain't nothing happen. Homegirl got eluded, uptight, turned off the lights and started crashing. The radio blast between me and you, but you ain't on the low with the freezing you do. Cause I thought you knew what I do. You know I know what is. Cause it ain't a no time's out till the sun come out. <laughs> Let me find out. To everybody that be living it up, we say what I do. And all my ladies that be giving it up, uh.